11 uur. Freddy van met het Turkije worden datingprogramma's op radio en televisie verboden. Het is vanavond bekendgemaakt. Vorige maand zei de vicepremier dat datingprogramma's niet overeenkomen met de Turkse familietradities. De Turkse regering kan maatregelen per decreet afkondigen onder de noodtoestand. Die werd afgelopen zomer uitgeroepen na de mislukte koepoging. Sindsdien zijn meer dan 100.000 ambtenaren, wetenschappers en militairen ontslagen of vastgezet. Het vermiste Amerikaanse meisje Maggie Lee is in Zwolle gevonden in goede gezondheid. De politie vond daarna een tip. Het is niet bekend of ze alleen was. Ze is naar Den Haag gebracht. Daar is haar moeder, die hier naartoe is gekomen om haar te zoeken. Het meisje van 16 nam op 1 april een vliegtuig uit Amerika naar Nederland... en was sindsdien niet meer gezien. De politie heeft vanavond een man van 19 uit Maastricht aangehouden voor de brandstichtingen afgelopen nacht in Maastricht. De man werd herkend nadat de politie beelden van een bewakingscamera online had gezet. Bij acht huizen werden brandende folders door brievenbussen geduwd. Bij één huis vlogen de gordijnen in brand, verder is er alleen schade aan de voordeuren. Bij verschillende demonstraties in Russische steden zijn tientallen mensen opgepakt. Onder meer in Moskou en Sint-Petersburg werd gedemonstreerd tegen president Poetin. De demonstranten willen niet dat Poetin voor een vierde termijn gaat. Hij heeft zich nog niet officieel kandidaat gesteld voor de verkiezingen van volgend jaar, maar algemeen wordt verwacht dat hij dat wel gaat doen. En Sven Kramer heeft vanmiddag zijn sleutelbeen gebroken. Hij kwam ten val in een wielerkoers in Drenthe. Daar deed hij aan mee ter voorbereiding op het Olympisch schaatsseizoen. De Olympische winterspelen zijn in februari in Zuid-Korea. Het weer, vannacht droog en de minima komen in het binnenland iets boven het vriespunt. Aan zee wordt het een graad of 4.